Drie uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Een openbaar aanklager in de VS heeft opnieuw via de rechter... de belastingaangiftes van president Trump opgevraagd. Het is een volgende stap in het onderzoek naar mogelijke belastingfraude door Trump. Hij heeft volgens de aanklager van Manhattan, Cyrus Vance... geregeld gelogen over zijn vermogen. Vance onderzoekt ook betalingen aan twee pornoactrices... die in strijd zouden zijn met de Amerikaanse campagnewetten. De aanklager zou het strafrechtelijk onderzoek naar eventueel wangedrag van Trump nog voor de verkiezingen willen afronden. In België blijft het aantal coronabesmettingen snel stijgen. De afgelopen week waren er per dag gemiddeld 491 nieuwe besmettingsgevallen... en werden 24 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het aantal patiënten op de intensive care is er sinds begin juli verdubbeld. Volgens het Belgische crisiscentrum circuleert het virus opnieuw intens in het land. Volgens deskundigen houden de Belgen zich slecht aan de maatregelen... die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Werknemers van Weekamp hebben hun staking beëindigd. De stakers zijn de afgelopen avond akkoord gegaan met een nieuw sociaal plan voor de 82 mensen die hun baan verliezen. Weekamp wil, ondanks een stijging van de winst met 50%, reorganiseren om winstgevender te kunnen werken. De ontslagen vallen op het hoofdkantoor van Weekamp in Zwolle en het distributiecentrum in Maurik. En beide plaatsen werd sinds twee weken gestaakt. Voor zover bekend zijn er geen problemen ontstaan bij de levering van bestellingen. Een staflid van de wielerploeg Team Sunweb is besmet met het coronavirus. De medewerker zou later deze week meegaan naar een driedaagse koers in Frankrijk... maar zit nu in quarantaine. Hij had nog geen symptomen van een coronabesmetting... en heeft volgens Sunweb de afgelopen maanden ook geen contact gehad met andere teamleden.